Michel Koenen met het NOS-journaal. In China zijn gisteren 573 mensen besmet met het coronavirus. Dat is de grootste stijging in een week tijd... blijkt uit cijfers van de Nationale Gezondheidsautoriteiten. Het aantal van 35 Chinese doden door het virus was wel lager... dan de 47 van vrijdag. de forse daling van de afgelopen tijd was voor China aanleiding om internationaal te benadrukken... dat de overheid doortastend optreedt tegen het virus. In Nederland is een zevende persoon besmet met het coronavirus. Het is een vrouw van 23 uit Delft. Ze zit thuis in quarantaine. De GGD onderzoekt met wie ze de afgelopen dagen contact heeft gehad. De vrouw heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Lombardije... in het noorden van Italië. Joe Biden heeft de voorverkiezingen van de Democraten in de staat South Carolina gewonnen. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van exit polls. Het is de eerste overwinning voor de oud-vicepresident. In de voorverkiezingen bij drie eerdere staten verloor hij onder meer van Bernie Sanders. Die werd volgens de exit polls in South Carolina tweede op geruime afstand van Biden. En dinsdag zijn er op de zogenoemde Super Tuesday voorverkiezingen in negen staten tegelijk. En de afgelopen meteorologische winter was uitzonderlijk zacht. De minimumtemperatuur dook slechts 15 keer onder het vriespunt, zegt het KNMI. Dat is ruim de helft minder dan normaal. Ook de gemiddelde temperatuur lag een aantal graden hoger. Verder liet de zon zich ook iets minder zien en was het erg nat. En vandaag begint de meteorologische lente. Het weer. Vannacht kan er her en der nog een bui vallen.